Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Auckland in Nieuw-Zeeland worden de coronamaatregelen voor zeker zeven dagen aanzienlijk aangescherpt. Aanleiding is een coronabesmetting bij een 21-jarige student. Omdat niet bekend is waar hij het virus heeft opgelopen, is het risiconiveau voor Auckland verhoogd naar het 1 na hoogste niveau. Evenementen worden nagenoeg verboden. Alleen bruiloften en begrafenissen zijn nog toegestaan met maximaal 10 personen. Openbare gelegenheden zoals bioscopen en musea moeten de deuren sluiten. Saba heeft binnen een week meer dan de helft van de bijna 2000 inwoners gevaccineerd tegen het coronavirus. Zo'n 1100 bewoners hebben een prik gekregen. Het kleinste eiland, Caribisch deel van het Koninkrijk, begon maandag met vaccineren. Zo'n 80% van de bevolking op Saba heeft zich voor vaccinatie aangemeld. Het coronasteunpakket van president Biden ter waarde van 1900 miljard dollar... is met een kleine meerderheid aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Het gaat nu naar de Senaat. Daar heeft vicepresident Harris een doorslaggevende stem. In het coronavoorstel staan verhogingen van het minimumloon, belastingverlichting, extra steun voor werklozen en een minimumuitkering van 1400 dollar. De Republikeinen vinden het plan te duur. De klimaatdoelen dreigen in gevaar te komen door gebrek aan technici... waarschuwt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. De komende jaren zijn zo'n 25.000 extra technici nodig... voor de aanleg van windparken en het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. Maar uit onderzoek blijkt dat de belangstelling voor een technische opleiding daalt. Dan nog het weer. Eerst kans op mist en lage bewolking. Later op steeds meer plaatsen zon, weinig wind en het wordt ongeveer 9 graden. Ook morgen eerst mist, vooral in het zuiden zon. En dan wordt het 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB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 the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. this is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love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 egg. See? And it was born in a cloud with silver lining. <laughs> uh -huh. But it broke, I mean it hatched on the ground. So time flew right You thought you had it all But you found that you were wrong See, maybe There was something wrong And you weren't telling me no See, see, maybe on me And life was yours

now. See, do you remember what it's like to wake up and her Get it? <laughs> And now life is but a joke, and the laughs on you. It's funny, right? Astro, no. What you know about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 kan vrienden zeggen, wat ben je stil, maar liefste, ik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 let me in. Give me another chance another to really be a man. chance not to chance. 在你。